Twee uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Politie, twee anderen liepen lichte verwondingen op. De dader zou voor die op zijn slachtoffers instak... dit is voor Syrië hebben geroepen. Politie zegt dat het de aanval zal behandelen als een terroristische daad. De dader is met een taser tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Op sociale media zijn amateurbeelden verschenen van kort na het incident. Daarop is een grote plas bloed te zien. In Honselersdijk in het Westland woedt een grote brand. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit bij een groot autobedrijf. De huizenhoge vlammen zijn op grote afstand te zien. Omdat er ook autobanden in brand staan, komt er veel rook vrij en zijn er ontploffingen te horen. Het bedrijf ligt vlakbij een woonwijk. De brandweer waarschuwt omwonenden om uit de buurt te blijven en ramen en deuren te sluiten. Of er mensen hun huis uit moeten is nog onduidelijk. Taliban-leider Mullah Mansour heeft in een audioboodschap laten weten dat hij nog leeft. Gisteren meldden Afghaanse media dat hij was omgekomen na een schietpartij in de Pakistanse stad Quetta. Berichten dat ik dood of gewond ben berusten op vijandige propaganda, zegt hij. Ik ben in veiligheid bij vrienden. Of de stem ook echt van Mansour is, is nog niet met zekerheid vastgesteld. In grote delen van het Verenigd Koninkrijk veroorzaken zware storm en buien, grote overlast. In Noord-Engeland en Schotland zijn in verschillende plaatsen bewoners geëvacueerd. In het graafschap Cumbria staan woningen onder water. De Britse weerdiensten verwachten dat het zeker tot morgen onophoudelijk blijft regenen. Ook Ierland is getroffen door de storm. In het westen van het land is de stroom uitgevallen. Het weer blijft bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Het blijft flink waaien, aan de kust zelfs soms stormachtig. Later vandaag is het bewolkt, is het ook bewolkt... en in de loop van de dag valt er wat regen. Het wordt een graad of 12. Maandag begint de dag ook tamelijk grijs... maar later breekt dan de zon soms door.